7 uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Rechters veroordelen verdachten van verkeersdelicten steeds minder vaak voor roekeloos rijden. Dat betekent dat ze lagere straffen krijgen, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Tilburg. Volgens de onderzoekers moet van de Hoge Raad sprake zijn van bijkomende omstandigheden, zoals een race of het vluchten voor de politie. Nabestaanden en slachtoffers van verkeersmisdrijven zeggen in het rapport dat daders te lage straffen krijgen. Een op de drie mensen die in 2015 zorg of ondersteuning kreeg... vindt dat de hulp onvoldoende was. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau, SCP. De redenen die ze hiervoor geven zijn niet onderzocht. Met de wet maatschappelijke ondersteuning werd uitgegaan... van meer onbetaalde inzet van familie en vrienden bij de ondersteuning thuis. Maar volgens de cijfers van het SCP bleek dat niet het geval. In de Amerikaanse staten Georgia en Mississippi is het dodental als gevolg van tornado's gestegen tot 18. De meeste doden vielen gisteren in een woonwagenkamp in het zuiden van Georgia. Daar kwamen zeven mensen om het leven. Zaterdag vielen in Mississippi vier doden door tornado's. Het aantal bedrijven met biologische landbouw is de afgelopen vijf jaar met 2% toegenomen naar ruim 1400 bedrijven. De groei was volgens het CBS het grootst in de pluimveesector. In vijf jaar tijd steeg het aantal biologisch gehouden kippen met bijna twee derde naar ruim 3 miljoen. Dat is 3 van alle Nederlandse kippen. Ruim 400 passagiers van KLM die waren gestrand op Curaçao landen deze ochtend op Schiphol. Ze vertrokken vrijdag al, maar moesten terugkeren naar Curaçao nadat een vogel in een motor van de Boeing was gevlogen. De schade aan het toestel bleek groter dan gedacht... waarna KLM gisteren een leeg toestel naar Curaçao stuurde. Het weer, is rond het vriespunt en plaatselijk kan er dichte mist voorkomen. In de loop van de dag meer bewolking, in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag ongeveer 3 graden. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files vanaf 10 minuten vertraging staan op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Leidsendam en Roelofarensveen 11 kilometer. A7 Hoornzaandam bij Purmerend Noord 4. A10 de ring van Amsterdam bij Amsterdam Slotervaart 4 na een aanrijding. A20 Gouda Hoek van Holland bij Maasluis 4 door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A27 Breda richting Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 3.